Twee uur jazz op de zondagmorgen. Wat een verwennerij toch. Dan laat ik tegen mijn gewoonte in eens beginnen met een zanger. Een gentleman nog wel. Zijn dubbel cd kocht ik eh, onlangs in Duitsland voor slechts 1 euro. Niet omdat het inferieur is, maar omdat het gewoon niet meer gedraaid wordt. Maar het is ook niet allemaal stevige jazz. Maar prachtige zongen. Meld mee met All in Love is Fair. is fair Love's a crazy game Two people vow to stay then love is one, they say But all is changed with time can see the road you leave behind. Ahead lies mystery. words again love with me in zijn jeugd geen TBC had gekregen, was de Canadees Oscar Peterson wellicht trompetist geworden. Maar door zijn ziekte koos hij voor de piano, want daar gaf zijn vader hem ook les op. En al snel verwierf hij de reputatie een technisch briljante, melodisch inventieve jazzpianist te zijn. In 1949 trad hij voor het eerst op in Carnegie Hall in New York en kort daarna was hij een veelgevaard muzikant. 1959 nam Peterson met Ray Brown op bas en Ed Thickman op drums een album vol muziek van Jerome Kern op. En daarvan hoorden jullie zojuist The Way You Look Tonight. Ik kreeg het verzoek een stukje oude jazz te laten horen. En dat is een mooie gelegenheid om een album te pakken uit de jaren 30 van de broers Jimmy en Tommy Dorsey. In die tijd konden zij nog samen door één deur. Zo klonk hun band in 1935 met een diplomaus Blues. Met een clarinet solo van Jimmy Dorsey en op trompet George Though. swinging in the sun. de Amerikaanse onderwijzer Abel Meropol schreef in 1937 de song Strange Fruit. Dat was een protest van hem tegen het racisme en vooral het lynchen van Afro-Amerikanen. Twee jaar later zette Billy Holiday het op de plaat en het nummer groeide uit tot een jazzstandard van de eerste orde. Velen namen het na haar op, zo ook in 1995 Cassandra Wilson met een opvallende begeleiding, gitaren en een cornet. En ik vond het mooi. How High the Moon is ook zo'n jazzstander die al uit vele kelen en instrumenten is gekomen. In 1988 nam zangeres Diane Reeves het nummer op in opnieuw een opvallend arrangement. Met een klein combo. How High the Moon. Somewhere there's music, I'll paint the tune. Somewhere there's heaven, high the moon. There is no moon above and love is far away too. Until it comes true that you'll appear as I love you. Somewhere there's music, it's where you are. Somewhere there's heaven. How near, how far the darkest night shine. If you till it comes true That you love me as I love you Somewhere there's you, the music It's where you are, somewhere there's heaven How near, how far, the darkest night will shine If you would come to me soon Faint the tune Somewhere there's heaven How high the moon There is no moon above when love is far away too Until it comes true That you love me as I love you Somewhere there's music It's where you are Somewhere there's heaven How near, how far The darkest night shine If you would come to me hedendaagse, de, <coughs> hedendaagse jazz van Nederlandse bodem. De Jasper Simpson Group is een nieuwe band van de bassist Jasper Simpson, die in oktober vorig jaar zijn eerste cd uitbracht, Dreams, Thoughts and Poetry. Het was allemaal muziek van eh, Enrico Piranunzi, uitgevoerd door Bert Los trompet en vlugelhorn, Florian Zenker gitaar, Jeroen van Vliet piano, Pieter Bas drums en Jasper Somsen dus op de bas het nummer dat ik draaide was Eindli Milin, ofwel No More Words. Dan nog maar een stukje Nederlands. Hoewel Nederlands, het is de band Cabo Cuba Jazz. En dat brengt een mix van Cubaanse en Caverdische jazz. En die band heeft zich in Nederland genesteld. Zangeres is Dina Medina, de stem van de Caverdische muziek in Nederland. Riqueza y Valor. Guinea, Santo me, Guiné, Guinée, Guinée, Cabo Verde, Cabo Verde, Angola, Angola, nós ricas e valor. Oye, oh, esto sí tiene swing. Yeah. Als ik eh, deze melodie hoor, moet ik altijd denken aan dat droge gezicht van Simon Kamichelt, die een tijd lang deze muziek van Duke Ellington gebruikte als intro of zijn verhaaltjes op televisie. Hier in CFM Jazz werd deze mooie ballad geblazen door tenorsaxofonist Scott Hamilton in een sentimental mood. Bebel Gilberto, de zingende dochter van Joao Gilberto en zangeres Miuccia, lijkt in populariteit te zijn weggezakt. Wellicht omdat zij het jazzspoor een beetje heeft verlaten. Twee jaar geleden kwam haar laatste album uit, All in One en zij diverse muziekvormen uh, min of meer mixten. En van dat album is hier Sun is Shining. weather is sweet Make you want to move your dancing feet To the rescue was Air on a G-String, een beroemd werk van Johann Sebastian Bach. Gespeeld door twee eminente jazzmuzikanten, de Amerikaanse bassist Ray Brown en de Braziliaanse gitarist Laurindo Almeida. Samen vormden zij in 1981 in Duitsland een akoestisch duo. De Amerikaanse jazzzangeres Cheryl Bentine is al vele jaren een van de mooie stemmen in de jazzgroep Manhattan Transfer maar daarnaast begon zij ook ooit een solo carrière. Samen met pianist Kenny Barron nam zij onder andere het album Waltz voor Debbie op. En vanmorgen van dat album de mooie song I Get Along Without You Very Well. I get along without you very well. Of course I do. Except when soft rains fall And drip from leaves then I recall The thrill of being sheltered in your arms Of course I do But I get along without you very well I've forgotten you just like I should Of course I have Except to hear your name Or someone's laugh that is the same But I've forgotten you just like I should. What a guy, what a fool am I to think my breaking heart could kill the moon? What's in store? Should I? perhaps in spring But I should never think of spring For that would surely break my heart eerste uur van uh, eh, CFMDS is bijna voorbij.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 Taksin werd in 2006 door het leger afgezet, maar heeft altijd een grote achterban gehouden. Zijn aanhangers, de zogeheten roodhemden, eisten vorig jaar bij maandenlange protesten het aftreden van Abhisit, omdat hij onrechtmatig aan de macht zou zijn gekomen. Ook vinden veel Thai dat Abhisit te weinig heeft gedaan voor de armen. Bij de volksprotesten vielen ruim 90 doden. Het is nog onduidelijk of Thaksin na de verkiezingszegen uit ballingschap mag terugkeren naar Thailand. Het Internationaal Monetair Fonds is blij met het besluit van de eurolanden om Griekenland een noodlening van 12 miljard euro te geven. Het IMF moet officieel nog instemmen met de lening en dat zal aanstaande vrijdag gebeuren. Griekenland kan door de lening de komende maanden aan zijn betalingsverplichtingen voldoen. De Griekse minister van Financiën benadrukt in een reactie dat het omvangrijke pakket bezuinigingen dat afgelopen week werd goedgekeurd door het Griekse parlement snel moet worden doorgevoerd. De eerste tropische storm van het seizoen in het Caribisch gebied heeft in Mexico aan zeker 11 mensen het leven gekost. Arlene kwam afgelopen donderdag aan land. De stormkracht viel nog wel mee, maar Arlene heeft veel wateroverlast veroorzaakt, waardoor bijna 300.000 Mexicanen zijn getroffen. Vooral de deelstaat Hidalgo kreeg het zwaar te verduren. Daar vielen de meeste doden en daar is de materiële schade het grootst. Het weer in het zuidwesten flinke zonnige periode. In het noordoosten bewolkt met kans op wat regen. Middagtemperatuur tussen 16 en 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. Ik geef een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Zoeterwoude-Rijndijk en Knopend Ipenburg...